Bij aankomst op Schiphol was ze opgelucht, maar ook verdrietig. Wij zijn echt blij dat we hier zijn, maar die mensen ook net zoals ons zeggen allemaal normale mensen. Wij hebben natuurlijk gewoon Nederlands paspoort. Wij weten gewoon, we kunnen uiteindelijk wel gewoon komen. Daar zijn we echt enorm blij mee. Daar hebben we enorm veel geluk mee gehad. Maar die mensen daar... Er zaten zoveel mensen in het vliegtuigen zonder paspoort, zonder, visum. En die dachten, we kunnen, we kunnen misschien wel meegaan, maar het is niet gelukt. Dat, dat breekt je hart gewoon. Dan denk je van, waarom kunnen zij daar niet gewoon normaal leven? Haar vader werkte voor de Afghaanse overheid en daardoor liep het hele gezin gevaar. Een flinke drugsvondst in de haven van Rotterdam. Agenten onderschepten 4000 kilo coke. De drugs staat verstopt in twee containers met ananaspulp uit Costa Rica. Er is niemand opgepakt. Een agent van de Haarlemse politie heeft tijdens haar vakantie in Spanje toevallig een crimineel ontdekt. Die werd gezocht voor een steekpartij. Volgens een Spaanse krant herkenden ze de man s'nachts in een barretje in Torremolinos. Ze schakelden de Spaanse politie in die de man in de cel zette. Het is nu afwachten tot hij naar Nederland wordt uitgeleverd. En Dennis uit Drunen hoeft nooit in een propvolle trein te zitten. Hij tikte vijf jaar geleden een oude NS-trein op de kop. Geen klein treinmodelletje, maar een echt exemplaar. En ik kreeg hem uiteindelijk aan de praat al heeft hij eigenlijk helemaal geen verstand van treinen. Het is mij gelukt om de juiste mensen te activeren, want ja, zelf weet ik echt niet hoe dit soort dingen werken. En eh, we hebben nou een hele mooie groep met deskundige mensen rond de trein die helpen om eh, dit eh, te laten rijden. Dennis won op een veiling een wagon, maar daar bleek asbest in te zitten. Niet veel later bood de NS hem dus een oude trein aan. Dennis verfde hem knalrood en biedt de trein nu te huur aan. Zoals je ook een bus huurt en vervolgens gaan de opbrengsten hiervan naar het goed doel. En in ons geval is dat het KWF. Al moeten de ritjes wel goed gepland worden.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 Small town, big town, USA, somewhere down some old highway. When you're down and you're lucky, little bit stuck, just stay with it a little longer. Cause you're low and you're high and you're feeling like flying faster than you ever could want. See down every story, down every dirt drive. Beautiful van Dylan Jacobsen. Je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. Je hebt nog dik een uur te goed met daarin natuurlijk nog twee nummers van het Spotlight album. De Nashville Spiegelplaat. We hebben nog de maandartiest, andere lekkere muziek. En natuurlijk ook nog lekkere muziek uit de digitale briefbus waar we dan nu naartoe gaan. Voor de nieuwste single van Jessica Lynn Withy. Is Bad Habit. Some people bite their nails and some smoke. Some put whiskey in their coffee. before they leave home. They don't really want it, they gotta have it. What we want no one to see a bad, bad it up if you try, Mm, some guilty pleasure you just wanna hide. Dat was de nieuwste single van Jessica Lynn Withy... die we via info.nashvilleradio.nl binnenkregen. Dat nummer heet Bad Habit. En van de slechte gewoonte gaan we naar oude gewoontes. Uit Nederland, Specs Hildebrand en de Living Room Band en Old Habits. I on the table Spiegelplaat. En daarvoor gaan we naar het origineel die uitkwam in 1979. En 20 jaar later zette onze maandartiste Joe Di Messina het ook op de plaat. Het origineel is van Dottie West en daarna dus Joe Di Messina twee keer A Lesson in Leaving. Dit is de Nashville Spiegelplaat. gonna give you back what you've been given I'm around to watch them knock you down. It's like you to love and leave them just like you love me and left me. It's like you to do that sort of thing over and over again. You're a foolhardy man. I hear you've been Well, you better believe I about me from some of my what you've been Barry Abernethy en Vince Gill met Birmingham Jail. We gaan naar 1973 voor een zangeres die ontdekt werd door Marty Robbins. Die ervoor zorgde dat ze in 1963 een contract kon tekenen bij een platenmaatschappij. Ze scoorde in 1973 haar grootste hit. Ik heb het over Jeannie Pruitt. Dit is Satin Sheets. Satin Sheets Pruitt en Satin Sheets. En ja, de volgende artiest, hij mag natuurlijk niet ontbreken in onze show. Hè? Hij moet natuurlijk regelmatig op onze playlist voorbij komen. Ik heb het over Willie Nelson. Dit is Funny How Time Slips Away. and fear. Oh, you're tied up with someone else, and I'm all tied up too. I know I've made mistakes, dear, but I'm so in love with you. I hope someday I'll find a way to bring you back to me, and I won't have to slip around to have your company. regels. En mevrouw de voorzitter trap niet in haar smoesjes. Ontslaat dat mens. ass off. Stop. 92 alweer. Confederate Railroad en The Queen of Memphis. En daarvoor hoorde uit 1949 Margaret Whitting en Jimmy Wakely met Slipping Around. Het is tijd voor wat Texas Country met Caldwell. En uh, eh, met, waar eh, gaan we het over hebben? I know Mexico With down to School. Don't be no habla I know tequila and I know lies. Yeah, me and Jose have some real good times. There's a lot of things that I don't know, but I know Mexico. I've known some pretty senoritas, man. No speak English, but they can understand. A man who likes to take it nice and slow across the border every chance I get. You just wait until that old sun sets. My Stetson turns into a sombrero. I know Mexico. Mexico, Nuevo Laredo down to Highly School. Nou, lekker einde hè. Texas Country hier bij de National Radio Show. Met Caldwell was dat met I Know Mexico. Je hebt nog één nummer te goed in onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Noorwegen. Voor naar een artiest die al vaker bij ons op de playlist heeft gestaan. Dit is Lenny Lee met haar nieuwste single You Promised Me Roses. I remember when you promised me roses. But all you you through home. Said if you just You Promised Me a Roses. Nou, als het aan mij eh, ligt, mogen het eerder gladiolen worden. Maar goed, zolang je er maar blij mee bent. We gaan het Spotlight album. Nog twee nummers heb je daarvan te goed. 2003 kwam het album uit. Horsepower heet het en het is van Chris Ledoux. Je gaat achter elkaar luisteren naar Smack Dab in the Middle en daarna The Ride. Dit is het Nashville Spotlight album. Lately I've been feeling funny. My head's spinning and my knees are weak. Every time I get around you, honey, the powerful thing comes over me. It all started with a real emotion, a little kiss, and before I knew, I fell hard with a loud commotion, smack dab in the middle of love with you. Smack When July day came running in, seen a Ferris wheel at the edge of town. So of course, we headed on down. Well, it took us an hour to walk that far, carrying our fortune in a mason jar. It was all pretty sad at cheap county fair, with a few old rides, but there was ponies there. stunk and the air was still in that dusty circle behind the Ferris wheel. This old guy smelling a smoking rum swung me up and set me down on one. Well, I'd never rode a horse, but I'd seen it done. Cowboy movies made it look like fun. This old man whispered a few soft words. It was the best advice I ever heard. And sipped tall in the saddle your head up high. Keep your eyes fixed where the trail meets the sky. And live like you ain't afraid to die. And don't be scared, just enjoy your ride. with shaking hands cast some voodoo spell. Things were different for me now, I could tell. Cause whenever troubles came wandering in, his rhyme would pop in my head again. And somehow I rode through the needles and nails, brambles and thorns that life entails. And sit tall in the saddle, hold your head up high, keep your eyes fixed the sky and live like you ain't afraid to die and don't be scared just enjoy your ride well I know someday farther down the road I'll come to the edge of the great unknown To stand a black horse riderless and one ready for this. Well, oh, I'll saddle him up and he'll switch his tail and I'll tip my hat and bid farewell and lift my song into the air that I learned at that dusty fair. Sit tall in the saddle, hold your head up high, keep your eyes fixed where the trail meets the sky and live like you ain't afraid to die. And don't be scared, just enjoy your ride. Nah, don't be scared, just enjoy your ride. Chris Ledoux was dat met de laatste twee nummers van het Spotlight-album Horsepower. En volgende week hebben we natuurlijk weer een heel nieuw Spotlight album. En wil je die nu zelf aan ons laten weten? Stuur dan even een mail naar info.nashvilleradio.nl Vermeld in je e-mail even eh, de naam van de uitvoerende. Uiteraard naam van het album en welke vier nummers je daarvan zou willen horen. We gaan nu naar muziek van de Dixie Chicks. Van het album Fly is dit. Hello! Hi ah, everybody! Mr. Hardy! I've been show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. not my first name. Just another blue collar in the shadow of my father.